voorspoedige Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij een aanslag in de even gekomen. De dader blies zichzelf op bij het gebouw van de Nationale Inlichtingendienst. Dat meldt persbureau AP. De aanslag is opgeëist door IS. Vorige week werd dezelfde inlichtingendienst ook al aangevallen door de terreurgroep. De daders werden toen gedood door veiligheidstroepen. In Berlijn heeft een man geprobeerd zelfmoord te plegen door met zijn auto in te rijden op het partijkantoor van de SPD. En dat gebeurde rond middernacht. Hij kwam tot stilstand in de foyer van het gebouw. De auto vloog in brand, maar het vuur werd geblust door de sprinklerinstallatie. De bestuurder van 58 raakte lichtgewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de man ook brand wilde stichten in het partijkantoor. In de auto zijn zeker drie jerrycans en een gaspatroon aangetroffen en flesjes met aanmaakvloeistof voor de barbecue. De kerstnachtdienst in de geboortekerk van Bethlehem werd dit jaar overschaduwd door de diplomatieke rel over Jeruzalem. Er waren minder toeristen en ook minder festiviteiten. Het is al weken onrustig in het Palestijnse gebied sinds de aankondiging van president Trump dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent. En er is nog steeds een groot tekort aan horecapersoneel. Het aantal vacatures is in drie jaar tijd verdubbeld tot ruim 18.000. Vooral aan koks is een groot tekort. Koninklijke Horeca Nederland schat dat er zo'n 6.000 vacatures zijn voor koks. Volgens de ondernemers komt dat mede doordat de mentaliteit verandert. Mensen willen niet meer iedere avond en elk weekend werken. Steeds meer restaurants halen daarom Spaanse koks naar Nederland. Het weer dan nog, het wordt een grijze dag met motregen.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 you a hopeful Christmas. I wish you a brave new year. All anguish, pain, and sadness, lead your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, no, be held.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 fades away. Keep the spirit in your heart, and it's Christmas. to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around.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 Yeah, and his first name is C. <laughs> Oh. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiende zit ik aan. Jij viert nu toch kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten? Waarom zit er nu een ander op een stoel? Ik ben zo eenzaam hier in die koude kerelcel. Kun jij nu niet begrijpen wat ik voel? Nu zit je bij de kerstboom met een ander Kinderen die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens van er komt toch gauw iets thuis. Ik kreeg welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstwijslied. Een lied zoveel met smaak. Voor mij zon hier geen kaars aan voor mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen. Ach, waar moet ik straks nog heen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiende zit ik uit. Ik sta voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepte van mijn hart. Stuur jullie allemaal fijne dagen en...